voor spoedige start. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Vrouwen met borstkanker hebben niet altijd meer baat bij een borstbesparende operatie en bestraling dan bij amputatie, zeggen artsen van het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Eerder trok het Integraal Kankercentrum Nederland op basis van onderzoek wel de conclusie dat borstbesparing en bestraling meer overlevingskansen biedt. Maar volgens het Amsterdamse ziekenhuis geldt dat alleen bij tumoren van een bepaalde grootte en als er geen andere risicofactoren zijn. Cabaretier Joep van het Hek is opnieuw onwel geworden tijdens een voorstelling. Hij moest zijn show in Middelburg na de pauze staken, meldt Omroep Zeeland. Afgelopen donderdag werd van het Hek ook niet goed tijdens een optreden in Papendrecht. In zijn column in NRC zei de cabaretier zaterdag dat dokters niet weten wat hij mankeert. Twee jongens van 10 en 12 zijn aangehouden voor de beroving van een vrouw van 91 in Amsterdam. Ze worden ervan verdacht dat, de tas van de oude vrouw, dat ze de tas van de oude vrouw wilden afpakken. Het slachtoffer kwam daarbij hard in val en is gewond geraakt aan haar gezicht en hand. De jongen van tien is te jong om te worden vervolgd. Hij is naar huis gestuurd en krijgt begeleiding door jeugdzorg. De verdachte van 12 zit in ieder geval tot donderdag vast. De bomdreiging op openbare scholen in Los Angeles is waarschijnlijk vals alarm. De lessen op alle 900 scholen werden vandaag plotseling afgebroken... na een e-mail waarin werd gedreigd met een grootschalige aanslag... Nu blijkt dat ook in New York een soortgelijke dreigmail is binnengekomen... die daar is afgedaan als nep. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en op steeds meer plaatsen regen. Vannacht droge periode en minima rond de 10 graden. Morgen vroeg nog wat buien en morgen is het 11 tot 14 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Eh, en bij het publiek, het radiopubliek... viel dat eigenlijk helemaal niet zo in de smaak. Want het was veel te modern voor die tijd. Maar Buddy Rich, de grootmeester op de drums... heeft eh, zich tot aan zijn dood staande gehouden in de wereld van de muziek... en heeft onwaarschijnlijk veel mooie dingen gedaan en opgenomen. U luistert naar ZFM Jazz op zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Tweede uur alweer. En zoals ik al eerder zei, dit programma wordt gelardeerd met eh, eh, muziek uit het hoekje kerstcd's. Maar wel zodanig dat het allemaal prachtige jazz-invloeden blijft houden. Zoals er nu is de cd uh, van Tony Bennett... My Favorite, My Favorite Things. Raindrops on roses and whiskers on kittens Bright copper kettles and warm woolen mittens Brown paper packages tied up with strings These are a few of my favorite things Cream-colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles. wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes Snowflakes that stay on my nose and eyelashes Silver white winters that melt into springs These are a few of my favorite things When the dog bites, when the bee stings When I'm feeling sad simply remember my favorite things and then I don't dresses with blue satin sashes Snowflakes that stay on my nose and eyelashes Silver white winters that melt into springs These are a few of my favorite things When the dog bites, when the bee stings When I'm feeling sad simply remember my favorite things and then I don't feel so Ja, een echte jazz waltz door de grootmeester zelf. My Favorite Things by Tony Bennett. We gaan nu naar ehm, een ander eikpunt in de jazzgeschiedenis. Dat is natuurlijk meneer Charlie Parker, de modernist uit 1947. We gaan luisteren naar Charlie Parker op altsax. En hij wordt begeleid door Errol Garner op piano... Red Calendar op de bas en Doc West op de drums. In het nummer Cool Blues. nothing sweeter or finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. weather together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that I do me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. Kennis die halen hier natuurlijk onmiddellijk de stem uit van mm, Peggy Lee. Die eh, per ongeluk eigenlijk terecht kwam omdat ze in moest vallen een keer. Omdat ze dan wel een aardige stem had bij het orkest van eh, Benny Goodman. En daar bleef ze bij hangen. En toen is ze ook maar gelijk getrouwd uiteindelijk met de gitarist uit het orkest. Jongen, jongen, dat gaat natuurlijk nooit goed. En ehm, Vervolgens heeft ze een prachtige carrière gemaakt. Zowel op het witte doek als voor de microfoon. En ehm, zij heeft twee grote hits. Fever en een nog grotere hit werd Is That All There Is. We gaan nu luisteren naar... Ehm, eh, ja, we gaan nu luisteren naar mooie dingen. <laughs> naar ehm, de Manhattan Transfer. Dat is een eh, Engelse groep die al heel lang bestaat. En die ehm, laat horen hoe fantastisch je met menselijke stemmen... Eh, een, een, heel, eh, heel orkest kan nadoen. En ik draai dat niet zomaar, want in Haarlem is al een hele tijd... aan het repeteren en in oprichting een dames trio... Granny T en de Newhouse Girls en die zijn eh, aan het repeteren in dit repertoire. En ik wens ze daar natuurlijk heel veel succes bij. En we gaan ter gelegenheid daarvan luisteren naar een live opname. Texudo Junction. Manhattan Transfer. white when it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear Hallelujah, St. Nicholas is here and it's Christmas time in New Orleans. onmiskenbaar Louis Armstrong. We gaan nu naar Stan Getz and Friends. Dat is een uh, opname 1964. Stan Getz op de tenorsax. Gary Burton op de vibrafoon. Gene Jericho op de bas. En Joe Hunt op de drums. En it's called The Singing Song. thank you Ten gets de Singing Song. We gaan nu naar een eh, muzikale clown, kunnen we zeggen. Een wonderkind. Nou, geen kind. Vetzwolle, grote man. Hele stevige man. Die eh, op jonge leeftijd is overleden. En die heel veel hele gekke dingen heeft nagelaten. Zijn beroemdste stuk is Ain't Misbehaven. Hij heeft eh, jaren, een aantal jaren in Amerika en in Europa waanzinnig veel successen gehad. En ik ga hem nu laten horen in een, ehm, in een kerststukje. Swinging That Jingle Bells. Waar hij een beetje de draak steekt en alle partijen eh, voor eigen rekening neemt. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Look at there. Jingle, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Thomas Fats Waller, Swinging Dead Jingle Bells. We gaan nu luisteren naar ehm, een ander icoon uit de jazz-tijdperk. Miles Davis en zijn All-Stars. Die All-Stars, dat zijn eh, deze keer Charlie Parker op sax, John Lewis op piano, Nelson Boyd op de bas... en Mr. Max Roach himself on the drums. Little Willie Leaps. natuurlijk gedacht. Dat hadden wij gedacht. Dat is natuurlijk niet little. We gaan het zo doen. Ja. from a higher place. Fill the stocking by the fireplace. So you have a you that's cool. From Pony Island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight. While the moon is bright, she's gonna have a bag of crazy toys to give to ponies, the boys and girls. So dear, Santa comes on zombie. on the peppermint stick now. Come flying from a higher place. Fill the stocking by the fireplace. So you have you that's cool. So you have you that's cool. So you have yule that's cool. Cool Jewel. Gespeeld door de Maryland Jazz Band of Cologne. Een Duitse jazzband. Ik ga nog één keer vertellen dat vanmiddag in eh, de Krocht... een prachtig concert gaat plaatsvinden. Trio Erik Timmermans, Johan Clement en Gijs Dijkhuizen... die begeleiden de fenomenale saxofonist Simon Richter. Om half drie ingebouwde krocht. Wie daar niet heen kan of wil, omdat hij in Haarlem is... Die kan ik absoluut aanraden. Om 1 uur en om 4 uur vindt de, eh, de, een, een, opvoering plaats... door een eh, groep Haarlemse zangers en muzikanten... Cool Business and Friends, de Haarlemse vocal group... die verzorgt een hemels kerstconcert... met uh, voormalig stadsdichter Sylvia Hubers... droogdrummer Remco Menting, droogdrummer... dat is iemand die uh, zijn eentje slagwerk doet. Hij begeleidt natuurlijk ook, maar eh, hij doet ook solo. Maar dat is zeer interessant. Er is ook een, eh, heb ik met eigen ogen en eigen oren meegemaakt. Een, een, een houten kerstboom die allerlei klanken uh, geeft. Volgehangen met bellen met verschillende toonhoogten. En die bespeelt hij hartstikke leuk. En daar zijn ook nog bij de accordeonist André Vrolijk die een half jaar geleden ook in de krocht was... en begeleid door het trio van Erik Timmermans. André Vrolijk speelt daar dus. En uh, de troubadour Freddy Kuiper. En het vindt allemaal plaats vanmiddag om 1 uur... en nog een herhaling om 4 uur in het Rozenstok Hussiehuis... Hagenstraat 10 in Haarlem. Zeer de moeite waard. Na vandaag is het project over. Ik kan het u zeer aanbevelen. Nou, eh, dus als we daar niet heen gaan, dan gaan we naar gebouw de krocht. En verder moeten we het dan maar doen, als we daar maar niet heen gaan... met het luisteren naar plaatjes. En ehm, dat is natuurlijk een eh, voorbeeld daarvan is het werk van Art Pepper op de saxofoon met de rhythm section. Dat is eh, Red Garland op piano, Paul Chambers op de bas en Mr. Philly Joe Jones op de drums. En het stuk is You'd Be, you'd be So Nice To Come Home To. The jingle bells are jingling, the streets are white with snow, the happy crowds are mingling, but there's no one that I know.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 You'll know the way I'm feeling when you love and you lose. I guess I've got those Christmas blues. When somebody wants you, somebody needs you. Christmas is a joy of joys. But friends, when you're lonely, you'll find that it's only a thing for little girls and boys. May all your days be merry and your season full of cheer. But till it's January, I'll just go and disappear. For Santa may have brought you some shoes. Mm but Santa only brought me the blues. Those brightly packaged tinsel colored Christmas blues. I'll just go and disappear. For Santa may have brought you some stars for your shoes, but Santa only brought me the blues. Yes, those brightly packaged tinsel colors dat was de Christmas Blues. De Christmas Blues door een, eh, een orkest met een praktisch Nederlandse bezetting. Frits Katé, Klaas Wit, George Katé, Marcel Hendricks, Pim Hogevorst, gitaar. Dolf Del Prado, de bas. Weilen Huub Jansen op de drums. En de Engelse trompetist Rod Mason... die ook nog een tijdje in de Dutch Winkelers dus Band heeft gespeeld. We gaan eh, richting einde alweer van dit eh, programma. Van deze aflevering van ZFM Jazz op zondag. En dat gaan we dan natuurlijk doen met een, eh, de, de prachtige slottune... die altijd de slottune is geweest van de big band van Lionel Hampton. En hier horen we hem met uh, Eleanor's Jacket... Eh, Dexter Gordon onder meer. En Jack McVie op de Saxon En dat is het nummer Flying Home. Flying Home. En we gaan er nu echt uit met de eh, Brian Setzer Orchestra. En het nummer is de Boogie Woogie Santa Claus. Tot de volgende keer. Fijne dag. 3FM wenst allemaal fijne dagen en een